7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Weer een voorzichtig herstel zien, zegt het Wereld Natuurfonds. Uit onderzoek van het WNF blijkt dat er vooral meer dieren in en rond het water zijn. Het komt vooral door betere waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers en vispassages. In de duinen en op de hei staat de natuur er slecht voor, zegt het WNF. Vooral door de intensieve landbouw en windturbines. Een stagiair van de Volkskrant heeft de afgelopen maanden in verschillende artikelen plagiaat gepleegd. De 19-jarige stagiair-verslaggever schreef passages over uit kranten uit binnen- en buitenland. Het is niet duidelijk om hoeveel artikelen het gaat. Hoofdredacteur Mark biedt zijn lezers excuses aan. Hij zegt dat hij onvoldoende heeft opgelet toen een jonge stagiair opvallend goed en veel bleek te kunnen schrijven. We slaan ons voor het hoofd dat we dit hebben laten gebeuren, zegt hij. Sharon Dijksma wil niet speculeren over de opvolging van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Dijksma wordt het meest genoemd als opvolger nu Mansveld is opgestapt na het vernietigende Vira-rapport. Dijksma is staatssecretaris van Economische Zaken en was de afgelopen dagen in China op handelsreis met de koning. Het lijkt daar verstandig dat de PvdA de tijd neemt voor een goede beslissing. Dit soort besluiten wordt in Den Haag genomen en niet in China, zei ze. In Zuid-Korea heeft ook het Hoge Rechtshof de directeur van de rederij van de gezonken veerboot Sewol veroordeeld tot zeven jaar cel. Bij de ramp met de boot in april vorig jaar kwamen ruim 300 mensen om het leven. Een lagere rechter had ook al geoordeeld dat de topman verantwoordelijk is voor het te zwaar beladen van het schip. Eerder dit jaar werd de kapitein van de Sewol al veroordeeld tot 36 jaar celstraf. Hij verliet het schip terwijl de passagiers was versteld dat ze in hun hut moesten blijven. Het weer op veel plaatsen mist, vooral vanmiddag wat zon. Het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de provincie Noord-Holland komen nog misbanken voor. De files op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord 5 kilometer. Er staat een kapotte auto op de linker rijstrook. A7 Hoornzaandam voor Weidewormer 4. De A20 Hoek van Holland Gouda.